Citydijkers met het NOS Journaal. De afgelopen dag zijn meer dan 9000 mensen geëvacueerd uit een aantal belegerde Oekraïnse steden, meldt een adviseur van president Zelensky. De meeste mensen, bijna 5000, vertrokken uit de havenstad Mariupol via humanitaire corridors die Rusland en Oekraïne hebben afgesproken. Het zal nog jaren duren voordat alle mijnen en ontplofte munitie in Oekraïne onschadelijk is gemaakt. is de inschatting van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Hij roept het Westen alvast op om hierbij te helpen zodra de oorlog voorbij is. Volgens de Oekraïense minister is vele Russische munitie nog niet ontploft en liggen ze soms onder het puin. Ook heeft Oekraïne zelf landmijnen geplaatst op strategische plekken als bruggen en vliegvelden. In het noorden van Noorwegen is een Amerikaans militair vliegtuig met vier inzittenden neergestort. Het toestel van de mariniers deed op het moment van de crash mee aan een oefening van de NAVO vliegtuig raakte rond half zeven gisteravond vermist... nadat er een noodsignaal was uitgezonden. Het legertoestel zou een half uur eerder al geland moeten zijn. In het gebied waren de weersomstandigheden slecht. Het is nog niet duidelijk hoe de inzittenden eraan toe zijn. De kleindochter van de man die in een onderzoek naar het verraad van Anne Frank is aangemerkt als hoofdverdachte... voelt zich belazerd door de onderzoekers. Die noemden het het meest waarschijnlijk dat de Joodse notaris Arnold van den Berg... uit lijfsbehoud het adres van het achterhuis aan de nazi's doorspeelde. De kleindochter zegt in trouw dat ze meerdere keren met de onderzoekers had gesproken over haar opa... maar dat ze die conclusie pas vlak voor publicatie te horen kreeg... Andere experts hadden ook al veel kritiek op het onderzoek. Het weer, de temperatuur daalt vannacht landinwaarts tot rond het vriespunt. Lokaal vormt zich ook wat mist. In de ochtend lost die snel op en dan is het in het hele land zonnig.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 Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg.